Goedemiddag, ik ben Dielke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam zijn een watertaxi en een rondvaartboot gebotst. Op beelden is te zien dat de boten bij de Erasmusbrug op elkaar knallen... waarna de watertaxi onder water verdwijnt. Zes mensen die aan boord waren kwamen in het water terecht, onder wie de schipper en een kind. Ze zijn inmiddels gered, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Die eh, zaten ook hier uh, daarnet nog eh, met wat isolatiefolies en dekens een beetje op te warmen. Zijn nu afgevoerd met de ambulance mee. Dus gelukkig is het, ja, qua slachtoffers valt het ontzettend mee. iedereen is er levend uitgekomen. Terwijl toch die watertaxi onder die speedo onder water is verdwenen voor, eh, voor korte of langere tijd. Volgens de veiligheidsregio ligt de watertaxi inmiddels op de bodem van de Nieuwe Maas en moet die worden geborgen. Voor het eerst in ruim 11 jaar is de rente voor banken verhoogd. Het gaat om een half procentpunt, heeft de Europese Centrale Bank bekendgemaakt. Dat ze de rente omhoog gooien heeft, te, heeft te maken met inflatie, vertelt onze economieredacteur. De bedoeling van de renteverhoging is dat mensen minder geld lenen en minder geld gaan besteden. En daardoor de vraag afneemt, waardoor de prijzen ook gaan zakken. Dat is een beetje het idee erachter. Deze stap moest wel gezet worden, wil je dat de brand die eigenlijk uitgebroken is met die hoge inflatie een beetje gaan, eh, gaan blussen. Duurt trouwens nog maanden voordat je de renteverhoging in de prijzen gaat merken. En op een middelbare school in Sittard is een bijzonder profielwerkstuk ingeleverd. Maker Sophia van 18 is slechtziend. Door een hersentumor is ze aan één oog blind en met het andere ziet ze maar een beetje. Ze heeft iets ontworpen waarmee ze beter kan kijken. Het is een soort helm met een camera erop. Dus hier zit de camera. Ehm, en dat ja, brede ja, bronsachtige draadje verbindt de camera met de minicomputer. Haar werkstuk is een van de drie beste van het land in haar profiel. Ze is trots natuurlijk. Vroeger wilde ik heel graag arts worden. Na mijn aandoening, na mijn operatie, kon dat gewoon niet met mijn energie. En ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je gewoon doet wat je leuk vindt. Ehm, en dat je gewoon niet bij de pakken neer gaat zitten. Het weer op veel plaatsen regent het. Het is hooguit 21 graden. Straks wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen soms zon, soms regen bij 18 tot 25 graden.